uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse troepen hebben voor ruim 7 miljard dollar aan militair materieel achtergelaten... toen ze zich uit Afghanistan terugtrokken. Volgens CNN staat dat in een rapport van het Pentagon. Afgelopen zomer kwam een plots einde aan de Amerikaanse missie in Afghanistan. Kort ervoor was de macht in het land overgenomen door de Taliban. Onder het achtergebleven materieel zijn 78 vliegtuigen die voor vertrek onklaar zijn gemaakt. Verder zou het gaan om onder meer ruim 40.000 militaire voertuigen en meer dan 300.000 wapens. Bij beschietingen in de regio Kharkov zijn volgens de Oekraïners vannacht zeker drie mensen gedood en zes gewond geraakt. Een van de gewonden zou een kind van 14 zijn. De lokale autoriteiten houden de Russen verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers. De Russen zouden onder meer met mortieren hebben geschoten. Een onbekend aantal Russische militairen zou krijgsgevangen zijn gemaakt. De Nederlandse bevolking is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per saldo kwamen er bijna 50.000 mensen bij in Nederland. De groei kwam volledig voor rekening van immigranten. Dat waren er in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 88.000, van wie 25.000 uit Oekraïne. Ook kwamen er relatief veel mensen uit Syrië, Turkije en India naar Nederland. De gemeenteraad van de Engelse stad York heeft unaniem besloten om prins Andrew zijn ereburgerschap af te nemen. Aanleiding zijn de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Andrew. Hij schikte in februari met een vrouw die hem had aangeklaagd... omdat ze seks zouden hebben gehad toen zij 17 was. Prins Andrew blijft wel hertog van York. Die titel wordt door de kroon uitgedeeld. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag. De temperatuur loopt uiteen van 13 graden vlak aan zee... tot 17 graden in het midden van het land en 19 graden in het zuiden.